Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden eerstejaars maken geen gebruik van de aanvullende beurs... terwijl ze er wel recht op hebben. Die beurs is bedoeld voor studenten met ouders die het minder breed hebben. Eén op de vier maakt daar geen gebruik van. Onderzoekers weten niet helemaal waardoor dat komt. De reden kan zijn dat ze zich mogelijk schamen... Eh, omdat ze dan toch aangeven dat het inkomen van ouders laag is... En het kan ook zijn dat de beurs niet nodig vindt. Dus dat ze hem niet nodig hebben. Ook denken onderzoekers dat het onduidelijk is voor studenten... en sommigen helemaal niet weten dat zo'n aanvullende beurs bestaat. Het is best zonde, want zo lopen ze gemiddeld 175 euro per maand mis. Op Curaçao is weer een record aantal coronabesmettingen geteld. Er kwamen 124 nieuwe gevallen bij. Wel gelden op het eiland sinds gisteren strengere coronaregels. Restaurants hebben alleen nog een afhaalloket. Kroegen mogen geen alcohol meer verkopen en tot vlak voor kerst geldt een avondklok. Ajax heeft gisteren in de Champions League verloren op bezoek bij Liverpool. Het werd 1-0 voor de Engelsen, net als eerder in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag. Ja, het lijkt wel op elkaar. Hè? Twee ploegen die met elkaar in evenwicht waren. de details beslissen. En ja, dat was onnodig. Ajax moet nu volgende week winnen van Atalanta Bergamo om door te gaan in de Champions League. Wie heeft de gouden tip over de overvallers van twee Jumbo-supermarkten? In april ramden ze in Haarlem met een busje door de gevel. En waarschijnlijk dezelfde daders overvielen ruim een maand later in Alkmaar een Jumbo... waar een geldautomaat werd bijgevuld. Een getuige filmde het. Deze vrouw van 19 was aan het werk. Ze moest het geld in de tassen van de overvallers doen. Gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht vertelde ze dat ze doodsbang was. Dat ik gehurkt had, wetende dat er een pistool op je gericht zit. En eh, dat ik hoorde dat hij zei uh, opschieten of ik schiet hem door je kop heen. Je kijkt dan echt eh, de dood in de ogen voor je gevoel. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 10.000 euro klaar liggen voor wie de gouden tip heeft. Het weer is dus een bewolkte grijze decemberdag. De zon komt er niet echt aan te pas. Het is ook fris, 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde laat in de middag een ongeluk met minimaal zeven voertuigen op de N99, de weg Den Helder-Den Oever. Kettingbotsing bij afrit Annapalona.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 Ook, ik kreeg nooit cadeaus met, Snik met Snik Snikelaas. kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Snikelaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Snikelaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Ik Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij ze dus morgens nog stond. ja. nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Hebben je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit er gek. Ja. Met mij in sprei, Kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Wat een meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen die heb ik nog nooit op Pieterman Knecht gezien. was just hanging by a thread feel to how I feel. I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder insane. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder someday you'll be by my side. Tell me that helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ze kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum hele lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks, 3 niks, 4 niks, 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emma water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk peen en uien? Dan zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hé, zijn we eigenlijk van die geile penenaaien af, zeg.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 In Slowakije is een zakenman opgepakt in verband met de moord... op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. De naam van die zakenman dook ook al jaren op in onderzoeken naar corruptie. Ook Kuciak deed daar onderzoek naar. De journalist werd in 2018 vermoord. Steeds minder Nederlanders vinden dat het uiterlijk van Zwarte Piet hetzelfde moet blijven. Uit een opiniepeiling van INO Research onder bijna 2300 mensen... blijkt dat nu 39% wil dat Piet zwart blijft. Vier jaar geleden was dat nog 65%. Volgens onderzoekers zijn vooral ouderen van mening veranderd. Het weer, het wordt een grijze dag vandaag. temperatuur gaat oplopen met eh, zo'n 4 tot 7 graden. fleeting light. Hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? find paradise morning's one. We're gonna feel something different. paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh. ZFM.